In Amsterdam is de gemiddelde kamerprijs net geen 1000 euro. Kamers in Wageningen en Enschede zijn met een gemiddelde prijs van rond de 350 euro het goedkoopst. De prijsstijging van kamers komt volgens Kamernet door maatregelen van het kabinet om de woningmarkt op gang te krijgen. Volgens de site hebben die een averechts effect omdat huurbazen hun panden in de verkoop doen. Nederland is niet alert genoeg als andere landen hier de boel proberen te saboteren. Dat zegt de Rekenkamer. Ze hebben een onderzoek gedaan na de grote storing in het netwerk van Defensie afgelopen zomer. Toen kon er bij Eindhoven Airport niet gevlogen worden en konden allerlei overheden niet meer communiceren. Dit is een voorbeeld van hoe kwetsbaar we zijn, zegt de Rekenkamer. Die alertheid en die weerbaarheid eh, die moet omhoog. Want eh, ja, we leven wel in een zeer gespannen geopolitieke situatie. Waarvan ook gewoon bekend is dat er eh, veel grotere sabotagerisico's zijn dan ja, 10 of 15 jaar geleden. Vooral Rusland en China hacken en saboteren erop los in Europa. En een seksschandaal in Equatoriaal Guinea in Afrika. De neef van de president maakte er zijn hobby van om met zoveel mogelijk vrouwen seks te hebben op zijn kantoor. Volgens de Telegraaf deed hij het met meer dan 400 getrouwde vrouwen. Echtgenotes van andere ambtenaren, politici en zelfs eigen familieleden. Van de sekspartijen maakte hij opnames. En die video's kwamen ineens online toen er een ander onderzoek naar de man liep over corruptie. De video's hebben flink wat ophef veroorzaakt in het Afrikaanse land. Op alle kantoren van de overheid komen nu camera's te hangen. Het weer, een grijze dag met alleen in Limburg misschien wat zon. Het wordt 6 tot maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost geleidelijk aan op, maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort sta je voor knooppunt Eemnes een kwartier in de file. En dat komt door een ongeluk.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 One, two, take a look at you. Yeah. 51. If you're happy with a nappy, then you're in for fun. But you're here, and you're there, and there's guys like you just everywhere. And looking back on the good old days, well, this young gun says, Portion pays. Young guns having some fun. Crazy ladies keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional time. had such fun and everything was fine. I remember when we used to have a good time, parties and crime.